Goedenavond, ik ben Sid van der Linde en dit is het nieuws van NOS op 3. Voor de kust van Senegal zijn zeker 140 migranten verdronken. Gebeurde zaterdag. De boot was met 200 mensen op weg naar de Canarische eilanden toen er brand uitbrak. De boot sloeg om. 59 mensen zouden zijn gered. Volgens een migrantenorganisatie gebeurt het vaak dat mensen vanuit West-Afrika de Canarische eilanden proberen te bereiken. De overtocht is gevaarlijk. Dit jaar zouden al 414 mensen verdronken zijn. Vijf jongens zijn opgepakt voor de dodelijke mishandeling van een man in Arnhem. Die man van 73 werd gisteravond op straat zo zwaar mishandeld dat hij later aan zijn verwondingen overleed. Deze buurtbewoner probeerde nog te helpen, vertelt hij aan de Gelderlander. We hebben nog geprobeerd hem op een eh, goede zijligging te leggen. Ik met mijn vriendin samen en... Eh, eh, ja, we hebben toch gekeken of we nog wat konden doen. Alleen ja, de verwondingen waren best wel heftig. dat we daar eigenlijk weinig aan konden doen. Vier minderjarigen en een man van 18 zitten vast voor de mishandeling. Het is niet bekend of zij zichzelf hebben gemeld bij de politie. In Breda heeft de politie zo'n 2000 liter chemicaliën gevonden in een bedrijfspand. Met het spul kan fentanyl worden gemaakt. Een hele verslavende druk die lijkt op morfine, maar dan veel sterker. De politie vond de chemicaliën na een tip. Er is niemand aangehouden. Nu de meeste mensen vaker thuis zijn, hebben ze ook vaker last van de buren. Volgens een enquête is dit het allerirritantste geluid. Boren en klussen dus. 1 op de vijf mensen in de stad ergert zich daaraan, zegt de Vereniging van Huiseigenaren.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 Van harte welkom en also a welcome to all our non-Dutch speaking listeners all over the world. Vorige week hadden we de CMT eh, Award uitzending. Deze week blikken we even terug op de winnaars en hebben we verder gewoon een reguliere show. Dus gaan we nu gauw weer een stukje bluegrass voor jullie draaien. Buddy Melton en Miller Miller en The Last Moonshiner. They're last, the they're paying big bucks. It's part of a grand old scheme. They make a big batch in a shiny new place. But man, it just ain't the real thing. bus. En daarvoor gaan we naar Engeland via info.nashvilleradio.nl. Kregen wij de nieuwste single opgestuurd van Emily Lockett. Het is een country in een country rockjasje gegoten. En ehm, ja, ik vind hem wel lekker klinken. Dit is Front Porch. just want to say hi, go to our Facebook page, Nashville Radio Show. Love is a bird is sweet when hearts like ours meet. I fell for you like a child. Oh, but the fire went wild. flames went higher, and it burns, burns, burns. The ring of fire, the ring of fire. I fell into a burning ring of fire. I went down, down, down, and the flames went higher, and it burns, burns, burns. The ring of fire, the ring of fire, and it burns, burns, burns the ring of Johnny Cash en The Ring of Fire. En hij is samen met Emmy Lou Harris is hij de kandidaat om in de maand november de maandartiest te gaan worden. Je kan nog een week stemmen, dus wil je dat eh, de muziek van Johnny Cash in de maand november vaker voorbij gaat komen in de Nashville Radio Show? Ga dan even naar de website van Nashville Radio, dus www.nashvilleradio.nl. Daar vind je de poll en daar kun je stemmen. Dus nog een hele week. En over de maandartiest gesproken, hij is het nog steeds deze maand Paramount en John Denver natuurlijk. Dit is een nummer uit 1980 van het album Autograph. Dancing with the Mountains. John Denver en Dancing with the Mountains. En in de tweede uur hoor je ook nog een nummer van hem voorbij komen. De Nashville Radio Show zou de show niet zijn... als wij geen folkmuziek voor jullie zouden draaien. Dus dat gaan we dan nu doen. Arkansas en Every House Downtown. voor de man die je weer van alles gaat vertellen... over de ins en outs in de countrymuziek. Joop, ga je gang. We hebben het hier elke week over country. Ook wel country en western genoemd. Maar waar komt die term nou eigenlijk vandaan? Nou, die term die stamt uit de jaren 40 en is verzonnen door de platenmaatschappijen. Daarvoor werd het nogal denigrerend hillbilly of mountain man music genoemd. Maar met de term country music kon natuurlijk door de platenmaatschappijen... een veel groter publiek worden aangesproken. In de basis is deze muziek ontstaan uit ballads en volkmuziek van de Engelse, Schotse en Ierse immigranten die zich vestigden in het zuiden van Noord-Amerika. Een van de eerste artiesten die succes had in dit soort muziek was John Carson. Hij verkocht als eerste platen met Hillbilly Music. Deze plaat stamt uit 1923 en het nummer heette Fiddling. Triangle Ground. te weten dat dit dus een van de allereerste zogenaamde countryplaat is die ooit uitgebracht is. 1923, Johnny Carson en Fiddling. Door de opkomst van de radio in de jaren 20 werd deze muziek ook door het grote publiek gehoord. En de twee grootste shows waren de National Barn Dance uit Chicago en die begon in 1924. En de nog steeds bekende en nog steeds eh, actuele Grand Old Opry uit Nashville en die begon in 1925. Door deze shows werden ineens artiesten heel bekend en begonnen ook platen op te nemen. Zoals grote namen als Jimmy Rogers en de Carter Family. You can wash my jumper, starch my overhaul, catch a train they call the Cannonball Buffalo, Washington. Niet alleen de radio, maar in de jaren 30 werd de country behoorlijk beïnvloed door de film. Een aantal zingende cowboy filmsterren maakten behoorlijk furoren. En Gene Autry was misschien wel de bekendste. You are my sunshine, my only sunshine. You make me happy when skies are gray. You'll never know, dear, how much I love you. Please don't take my sunshine away. jaren 30 begonnen er verschillende afsplitsingen te komen van de countrymuziek. Er kwamen verschillende subgenres, zoals ze dat zo mooi noemen. En eh, nou, we hadden natuurlijk de cowboyfilmsterren, Gene Autry, we hoorden hem net. Maar in de regio Oklahoma en Texas kregen mensen te maken met swing jazz. En de mensen die daarna luisterden, die werden weer geïnspireerd. En daaruit werd de Western Swing geboren. Een van de grondleggers van de Western Swing, Bob Wills. van de Western Swing, dat was de Honky Tonk. Met grote sterren als Ernest Tubb en de eerste country music superster alle tijden, Hank Williams. In diezelfde periode zagen we ook een aantal artiesten teruggaan naar de roots van de hillbilly music... met veel mandolin en viool. Hieruit bestond de stroming Bluegrass. Een van de grondleggers, niet één van de grondlegger... de grondlegger van deze stroming was eigenlijk Bill Monroe... en de muziek is ook genoemd naar zijn band, de Bluegrass Boys. jaren 40 werd de country door de radiostations en de commerciële acties van de platenmaatschappijen in de hele steeds erg populair. En in 1942 was Roy Acuff een van de eerste die ging opnemen in Nashville. En samen met de Grand Old Opry als groot live podium werd Nashville al snel het middelpunt van de country. Volgende week dan praten we verder en dan pakken we dit verhaal op in de jaren 50 over deze miniserie over de country muziek. Eh, tot volgende week. En de, het hele nummer wat we deze week draaien, dat is van Roy Acuff. Daar waren we gebleven, dus laten we die maar doen. Dit is de Tennessee Walls. Tot volgende week, hè. Dag. I was dancing with my darling. Shelton en Gwen Stefani. En Nobody But You. En verderop in de show hoor je nog meer winnaars voorbij komen. Maar nu gaan we eerst eens eventjes eh, wat muziek voor je draaien van Alan Jackson. En hij heeft het over... Don't rock the jukebox. Wanna hear some John. you drop that quarter, keep one thing in mind. You got a hard broke hill. Nou, volgens mij waren de fans van line dance muziek lekker aan het dansen op dit nummer. Alan Jackson en Don't Rock the Jukebox. We gaan weer naar de digitale brievenbus voor muziek uit Noorwegen. Dit is Big B en A Father's Love. first time when I saw your face. I knew that I would love you all my days. I'd like to tell you what you mean to me. You're my one and only Noorwegen en A Father's Love. We gaan verder met een nummer wat in 1965 door Loretta Lynn werd geschreven. Zij zette het op haar album Hymns. En in 1994 waren het Alison Krauss en de Cox Family... die het opnamen voor het album I Know Who Holds Tomorrow. Dit is Everybody Wants to Go to Heaven. Everybody wants to go to heaven, but nobody wants to die. Once upon a time there to die. Bij de CMT Awards is ook een categorie Group Video of the Year. En deze band won hem dit jaar. Dit is Old Dominion en de One Man Band. From London to Nashville, Dollywood to Hollywood, Nashville Radio Show. Been flying solo for so long. Nobody singing the harmony. Up there just me and my shadow. No bass, no guitar, no tambourine. And I found you like a melody And you were singing in the same key as me We had them dancing in the streets I don't wanna be a one-man band I don't wanna be a rolling stone alone Putting miles on a rundown van Maybe we could take our own show on the road I'll lay down the beat You carry the tune We'll get tattoos and we'll trash hotel rooms Baby, take my hand wanna be a one man tattoos and we'll trash hotel rooms. Baby, take my hand. Cause I don't wanna be a one man band. When the spotlight goes cold, the curtains come down. The chairs are all stacked and there's no one around. And nobody's paying. We'll still be playing I don't wanna be a one man band. I don't wanna be a rolling stone alone, putting miles on a rundown band. Maybe we could take our own show on the road. I'll lay down the beat, you carry the tune. We'll get tattoos and we'll trash hotel rooms. Baby, take my hand de eerste twee nummers van het Spotlight-album voor je draaien. En dat is het album Rambling Boots Originals van de band Rambling Boots uit Nederland. Ze bestaan al sinds 2018 en zowel in Nederland als daarbuiten bekend bij diverse country-evenementen. Want in 2019 maakte zijn internationale tour door Europa en dat ging heel erg goed. Ehm, de eerste twee nummers, daar ga je luisteren naar Abilene from Abilene en daarna Redneck Divorce. Dit is het Nashville Spotlight Album. something special and it believes her home.